Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het asielzoekerscentrum in Almere zijn vandaag de eerste mensen opgevangen in tenten en paviljoens. Die zijn de afgelopen dagen neergezet door opvangorganisatie COA, Defensie en het Rode Kruis. Er is plek voor in totaal 500 mensen. Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers... door meer asielaanvragen en de komst van Afghanen. Ook blijven statushouders die in Nederland mogen blijven langer in de opvanglocaties... omdat ze vanwege de krapte op de woningmarkt niet kunnen verhuizen. In Nijmegen zijn eerder vanavond rellen geweest na de wedstrijd NEC-Vitesse. Buiten het Goffertstadion sloopten NEC-supporters een politiebusje... en gooiden ze stenen en stokken naar agenten. Ook werd een journalist van Omroep Gelderland bedreigd. De mobiele eenheid greep in en arresteerde een onbekend aantal mensen. Vitesse won de derby tegen NEC met 1-0. Kort na het laatste fluitsignaal stortte een deel van het uitvak in... met daarop tientallen Vitesse-fans die uitzinnig op en neer sprongen. Een container onder de tribune voorkwam erger. Een supporter liep achteraf wat moeilijk. Verder zijn er geen gewonden. Burgemeester Bruls van Nijmegen is geschrokken... en wil zo snel mogelijk een onderzoek naar de instorting. Een Italiaans restaurant in het Limburgse Gennep is vanavond ontruimd vanwege brand. Gasten en personeel moesten het pand rond 7 uur uit. De brandweer heeft het vuur geblust en het pand geventileerd. Niemand raakte gewond. En in Rotterdam hebben mensen vanmiddag en vanavond gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Enkele duizenden betogers liepen door de stad. De politie greep in bij de Erasmusbrug, waar wat duw- en trekwerk was. Een groep van 50 betogers werd daar met een tram afgevoerd... en acht mensen werden opgepakt, onder meer voor verboden wapenbezit en belediging. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. Het wordt dan 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Permanent is de weg helemaal dicht vanwege dat ongeluk...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 ZFM Zandvoort. Somebody hit the lights so we can rock it day and night. People getting down, that's right. From AM to PM. Everybody looking like stars. All the chicks and the fellas in the bars. All of y'all bumping this in your cars. From AM to PM. a year, 24 a day, 7 days a week Now when you're driving in your 4x4 And you turn the stuff on your stereo With a 9 day. fucking with the disappear. Come da porta picchita va bene, Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cape di I love you.